De Italiaanse marine en kustwacht hebben binnen één et gered. Die zaten op vijf verschillende boten in de Middellandse Zee. Drie van de boten waren in de problemen gekomen voor de kust van Libië... en hadden noodsignalen uitgezonden via satelliettelefoons. De Italiaanse marine en kustwacht zagen de twee andere boten toen ze hulp gingen bieden. De vluchtelingen zijn allemaal aan boord gebracht van de Italiaanse schepen... en naar het Italiaanse eiland Lampedusa gebracht of naar havens op Sicilië. Vorig jaar kwamen 170.000 migranten op deze manier via Italië de Europese Unie binnen. Meer dan 3000 van hen kwamen om. In het oosten van Oekraïne zijn vier Oekraïense militairen om het leven gekomen. Een voertuig werd geraakt door een antitankraket van de opstandelingen. Dat zeggen de Oekraïense autoriteiten. Het voertuig reed op dat moment over een brug in een stad die in handen is van de regering. Sinds februari is een staakt het vuren van kracht. Dat werd tot stand gebracht door leiders van Oekraïne, Rusland, Duitsland en Frankrijk. De paasdrukte is behoorlijk op gang. De wegen naar de Keukenhof en Lisse zitten vol en de A1 is een tijd dicht geweest. In het paasweekende start traditionele toeristenseizoen en veel attracties beginnen dan. Naar verwachting brengen ongeveer 850.000 buitenlandse toeristen de paasdagen in Nederland door. Dat zijn er 50.000 minder dan vorig jaar. Verder trekken zo'n half miljoen Nederlanders erop uit met Pasen en dat zijn er ongeveer 100.000 minder dan vorig jaar. De dalingen worden onder meer veroorzaakt door het wisselende weer, de wisselende weersverwachting. Feyenoord heeft bij AZ met 4-1 gewonnen. De club heeft nu 7 punten meer in de strijd om de derde plaats. Ajax heeft weer niet van Utrecht weten te winnen. Het werd 1-1. Ajax stond lang voor door een eigen doelpunt van Lewin. Maar kort voor tijd viel toch de gelijkmaker. Het weer, Vanmiddag nog zon en het blijft droog op de meeste plaatsen. Vanavond en vannacht eerst helder en dan daalt de temperatuur in het binnenland tot net iets boven nul.